te verstaan. Geef mij maar een piratenplaat, voor ons het mooiste dat bestaat. We luisteren gezellig mee, in de auto, in het café. Wanneer ik door de dorpjes rijd, dan maakt één ding mij altijd blij. Ik zie de cent zet de radio snel aan. Er is er vast een aan de band. Met een aan mij een ik klant. Op mijn gezicht verschijnt een lach. Het is hele. amper te verstaan. wel En maakt gezelligheid en sfeer. Het geeft ons steeds weer wat geluk. Dan kan zo'n avond niet meer stuk. Met op de tafels flesjes bier hebben wij heel veel plezier.